Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Nederlandse leger zou moeten investeren in wapenuitrusting voor drones. Daarvoor pleit commandant der strijdkrachten Onno Eichelsheim in Nieuwsuur. De Tweede Kamer gaat morgen beslissen of de militaire Reaper-drones uitgerust mogen worden met wapens. Eichelsheim noemt dat een logische stap nu het oorlog is in Oekraïne. Dat vraagt volgens hem om eenheden die snel inzetbaar zijn. Investeren in tanks is niet nodig, denkt hij. Veel pensioenen gaan waarschijnlijk dit jaar nog omhoog. Door de stijgende rente staan de grote pensioenfondsen er goed voor. En ook wil de overheid de zogenoemde indexatiegrens verlagen. Als de Tweede Kamer daarmee instemt, kunnen de uitkeringen omhoog. De kwaliteit van het Nederlandse oppervlaktewater is niet op orde. Minister Harbers van Milieu schrijft aan de Tweede Kamer dat Nederland de Europese doelen voor waterkwaliteit niet gaat halen. Dat kan leiden tot boetes, ook kunnen projecten stil komen te liggen. Harbers waarschuwt voor potentieel ingrijpende gevolgen. Hij verwacht niet dat hele sectoren op slot zullen moeten, zoals bij de stikstofcrisis. Volgens Harbers zijn de maatregelen die tegen stikstofuitstoot worden genomen ook voordelig voor de waterkwaliteit. De Oeuvre Musical Award gaat dit jaar naar actrice Pia, Pia Douwes. De jury van het Musical Awards Gala heeft dat bekendgemaakt in het televisieprogramma Jinek. De jury noemt haar Nederlands grootste musical vedette. Pia Douwes viert dit jaar haar 35-jarig theaterjubileum. Ze speelde in tientallen musicals en theaterproducties in binnen- en buitenland. Volgende week krijgt ze de Oeuvreprijs uitgereikt. Eerdere winnaars waren Andrew Lloyd Webber, Joop van de Ende en Björn van Abba. Het weer, het koelt vannacht af naar een graad of 5.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 Quand il sera temps de les faire, toi aussi t'en auras. Tu verras, c'est que du bonheur. Tu verras, c'est de la joie. Y'a les couches, à les odeurs. Y'a les pipis, les caca et puis tout le reste. Puis y aura papy, y aura mamie. Si on est en vie, on gardera le type. Puis on fera caca et puis on fera pipi. Rira bien, ça t'arrivera aussi. Tu verras, c'est que du bonheur. begun gone. So don't. some time to think I'm in the bathroom looking at me Facing the mirror is all I need Wait until the reaper takes my life Never gonna get me out alive I will live a thousand million lives My patience is waning Is this entertaining? My patience is waning Is this entertaining? a million times Drown out the voices in the air Leaving the ones that never cared Picking the pieces up and building to the sky My patience is waning Is this entertaining? My patience is waning it's ZFM.